Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Sommige boeren zijn vannacht heel vroeg op de trekker geklommen om te gaan protesteren in Den Haag. Dat is niet de bedoeling, het is Prinsjesdag en daarom geldt er in het centrum van de stad een noodbevel. Dat betekent dat de politie mensen weg mag sturen. Deze boeren snappen er niets van. We komen alleen aanrijden. Ja. Met de rest doen we niks. De eerste wijk kreeg hier dus een bekeuring aan je reet en uh, eh, leerlijk doen. En eh, we nemen je trekker in beslag. We willen ons eigenlijk even een beetje laten horen. Maar voor de rest niet. We gaan niks verstoren. Er zijn al trekkers tegengehouden in en om Den Haag. Volgens persdienst ANP proberen zo'n 40 boeren alsnog naar het centrum te rijden. Het is dus Prinsjesdag vandaag, maar wat betekent dat eigenlijk? Je zou verwachten dat het iets met het eh, Koninklijk Huis eh, te maken heeft, maar ja, zover eh, <laughs> mijn, mijn, kennis. Nou, het klopt wel, koning Willem-Alexander is vandaag inderdaad ook van de partij om de troonrede voor te lezen. Maar waar het echt om gaat is dat het kabinet vertelt waar het geld voor volgend jaar allemaal naartoe gaat en hoe die plannen betaald worden. Deze middag gaat dat alles gebeuren. En politici zijn dus zo druk bezig om hun outfit te strijken... en een hoedje op te zetten voor Prinsjesdag. Maar echt een leuke boodschap hebben ze niet te horen gekregen vanochtend. De laatste jaren was het vertrouwen in de politiek nog nooit zo laag als nu blijkt uit onderzoek van INO Research. je hoort een van de onderzoekers. In 2020 waren er nog 4 op de 10 Nederlanders die eh, weinig tot geen vertrouwen hadden in het kabinet. En momenteel is dat dus ruim 7 op de 10. Een kwart van Nederlanders heeft zelfs momenteel nog maar een beetje vertrouwen. Komt volgens onderzoekers onder meer door alle crisis... zoals die over wonen, asiel en energie. En over dat laatste, energie, ja, dat is een van de belangrijkste onderwerpen dit jaar. Daar was op het nippertje nog een doorbraak over. Gisteravond zijn het kabinet en energiebedrijven het eens geworden over een prijsplafond. Verslaggever Wilco Boom weet meer. De prijs die gezinnen moeten betalen voor gas en stroom... die gaat omlaag naar het niveau van voor de Russische invasie in Oekraïne... toen de gasprijzen nog niet zo enorm waren gestegen door die oorlog. Er zijn wel nog wat dingen onduidelijk. Zo geldt het prijsplafond waarschijnlijk maar voor een deel van je energierekening. En hoe groot dat deel is, dat weten we nog niet. Het weer nog een wisselend dagje vandaag met bewolking en zo nu en dan een plens regen. Later vandaag wordt het wat droger en zonniger. Het wordt maximaal 17 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is zijn we de hart van de ANWB. Op de A10 Koenplein richting de Nieuwe Meer. Eh, door een ongeluk een file tussen Zeeburg en Knoop het Amstel van 5 kilometer.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 Mijn shit gaat goud, dat is niks nieuws. Soms ruzie met mijn vrouw, dat zijn issues. Ze zegt het ligt aan jou, maar het is you. Ben een prins, deze waggie heeft paardenkracht. Hoogmoedig, ja dat was ik in de lage klas. Nu zit ik zit rechts zonder waterpas. Ik heb me aangepast, dat kwam later pas. Ik heb die goons in de bek en mijn flexen. Wat ga ik doen met die stek? Ja, we flexen. Het is boef op de trek, denk je dat ik om de shine geef? Hoe is ben je Wat haal je in je hoofd? Dus nou ik moet gaan naar Goya. Ben gek of dizzy? Want ik weet niet wat je doet, nee. Jij blijft vragen naar mijn bankpas en reis de als een Atlas en vragen wat ik ga doen.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 De politie heeft in Den Haag een aantal trekkers van boeren in beslag genomen. Vanwege de veiligheid op Prinsjesdag heeft de gemeente vannacht een noodbevel ingesteld. Volgens burgemeester Van Zanen zijn desondanks enkele tientallen boerenoptrekkers in de stad gesignaleerd. Het vertrouwen in de Nederlandse politiek was de laatste jaren nog nooit zo laag als nu, blijkt uit een Ipsos-onderzoek. Zeven op de tien ondervraagden geven aan weinig of heel weinig vertrouwen te hebben in de landelijke politiek. De helft van de Nederlandse advocaten kreeg vorig jaar te maken met agressief gedrag van cliënten of anderen. Van de advocaten met zo'n negatieve ervaring bestempelt een derde het incident als ernstig.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 One in a million, couldn't try it if we planned it. Don't mind me, just fly free in my G. Shit ain't easy, it's a different type of love. Every time we greet, you get a different kind of hug. All the memories that we keep, you and me could write a book. And we're still not done, you my diesel time is up. Out in public, you walk past them, they might look. Just keep smiling, baby girl, and watch the day go brighten up. No, I'm still with you, I'll kill for you if someone tried to look. Can't even sip my drink, I'm spilling tears inside my cup. Knew you were special from the minute you was born. Unidentical twin, but so different from a all. So happy when I met you and your sister on the ward. You know, big bro's here to come and lift you if you fall. I know how to take care of you when I'm gone. That's my angel, she'll be stable until I'm one. I wish Tony seniors grow, but shit, we ride on. Looking back at old pictures, where's the time gone? No other name, please. when I found out there's a hole in yours. Had me stressed out for weeks, but I cope, of course. No way you would've left us, you was three months old. You got a long life ahead of you, I know there's more. To make you happy is what I'm hoping for. Can have anything you want, I took an oath, I swore. Baby, live your best life, you shouldn't grow by force. All in your own time, G, the globe is yours. Yeah. You got us wearing odd socks on the 21st. People laugh, but we're too strong for it to ever hurt. They might try and bring you down, but it'll never work. When you smile, you just light up the room. I ain't never met a person that's brighter than you. Say I love you and I mean it every time that I do. You little shit, you got me crying in the booth. Trying to do mom proud, trying to do dad proud, trying to do you proud, trying to do hat proud. So I'm trying five years, I ain't sat down. And all I've heard is your voice in the background. Don't say a word before you chat, I just know it. If I answer FaceTime, you gon' ask me where Joe is. Swear to God, you're just amazing, little girl. From the bottom of my heart, I wouldn't change it for the world, yeah.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 Oh, power and religion are holding hands against all reason. Soon the politicians will be touching little boys with Pope's permission. I never thought I'd cry from seeing people die for their own conviction. I know it's all been said before, but still you don't seem to stop the boy. I need peace need all the things set above and above. I need chocolate cake and lemon pie. I need all the things that make you smile. I want rain and I want sunshine. I want all the things set above the sky that better smile.